Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt voor hetzelfde geld steeds minder kopen. De inflatie knalt omhoog. Afgelopen maand tikte die bijna de 12% aan. Dat merk je op je energierekening, bij je rondje boodschappen en bij het tankstation. Om mensen een beetje te helpen met hun geld... heeft de overheid de accijns op brandstof verlaagd... Pomphouders vlak bij de grens zijn blij met de lagere benzineprijzen. België heeft natuurlijk eh, twee weken geleden de zijn eh, verlaagd. Eh, ongeveer in dezelfde orde van grootte. Dus als Nederland niks gedaan zou hebben... zou het consumenten die naar België rijden om te gaan tanken... zou alleen maar groter zijn geworden. Nu is het verschil zelfs iets kleiner geworden. Dus ik ben als pomphouder daar ook blij mee. In Zwolle is vanmiddag een inloopbijeenkomst voor iedereen die woensdagavond eh, bij de McDonald's was toen daar twee mensen werden doodgeschoten. Ze kunnen praten met de politie of slachtofferhulp. Ook kunnen spullen worden opgehaald die daar in paniek door mensen zijn achtergelaten. De man die in februari urenlang werd gegijzeld in de Apple Store in Amsterdam... heeft van burgemeester Halsma een heldenspeldje gekregen. Dik verdiend vindt ze, want de man was ontzettend moedig. Ook weer anderen die zich verderop in het gebouw hadden verstopt in een kast... kregen de speciale speld. En de sneeuw van afgelopen nacht zorgt hier en daar voor ongelukken op de weg. Code geel geldt nog een uurtje, maar je moet de hele ochtend oppassen voor gladheid daarom passen veel mensen hun reis aan, zoals in Egmond in Noord-Holland. Nou ja, het is bar koud en eh, ik ben eh, goed voorbereid. Normaal uh, rij ik op een scooter, maar vandaag is het niet te doen met een scooter. Vindt wel meevallen, de wegen zijn aardig schoon, dus... het gaat toch zo dooien, dus vanmiddag is alles weer oké. Nu met de auto, normaal met de motor. Gisteren was ik op de motor. Nou, ik was frozen dat ik thuis kwam. En het is ook voor de veiligheid. Dus dan gaan we met vier wielen naar het werk. Het weer. De laatste sneeuw trekt zo via het zuiden het land uit. En dan wordt het een graad of 4. Vannacht vriest het licht. Morgen 5 tot 7 graden met best wat zon. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.